Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Van alle Nederlanders heeft ruim 8% nog nooit internet gebruikt. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. In heel Europa heeft gemiddeld 23% geen ervaring met internet. IJsland scoort het beste met bijna maar 5%. Turkije heeft met 58% het hoogste aantal inwoners dat geen gebruik maakt van het internet. Nederland loopt in Europa voorop met het aantal huishoudens dat op het internet is aangesloten. Met 91% ligt dat ruim boven het gemiddelde van 70%. Radko Mladic verschijnt vrijdagochtend voor de eerste keer voor het Joegoslavië-tribunaal. Dan wordt de aanklacht tegen de voormalige Bosnisch-Servische generaal voorgelezen. Hij wordt onder meer beschuldigd van genocide. Het is nog onduidelijk wanneer het proces begint. Mladic krijgt eerst tijd om alle processtukken te bekijken. Verder is ook nog niet zeker of hij een advocaat neemt of dat hij zichzelf verdedigt. Mladic is gisteravond overgebracht van Belgrado naar de gevangenis in Scheveningen. Geert Wilders heeft in zijn slotwoord voor de Amsterdamse rechtbank om vrijspraak gevraagd. Volgens de PVV-leider roept hij niet op tot haat, maar strijdt hij voor de vrijheid van de Nederlanders door te waarschuwen voor de islam. Wilders beklaagde zich erover dat hij is vergeleken met mensen als Mladic en Hitler. Zelf spiegelt hij zich aan historische figuren als Johan van Oldenbarneveld en Johan de Wit, die volgens hem streden voor de vrijheid. De rechtbank doet op 23 juni uitspraak. Verzekeraar Achmea en zorgverzekeraar De Friesland mogen definitief fuseren. De Nederlandse mededingingsautoriteit heeft toestemming gegeven voor de fusie. De Friese zorgverzekeraar krijgt de komende vijf jaar een grote mate van autonomie. De NMA stemt met de fusie in omdat de kwaliteit van het zorgaanbod in Friesland niet achteruit zal gaan. Bij De Friesland zijn bijna een half miljoen mensen verzekerd. Het weer vrij zonnig met een enkele wolk. Middagtemperatuur tussen 16 graden aan de kust en plaatselijk 20 in Limburg. Morgen opnieuw vrij zonnig en droog met temperaturen tussen 20 en 23 graden. Maar op de Wadden iets frisser. Dit was het NOS Journal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad problemen op de A16 Rotterdam en Breda tussen Ridderkerk en de Drechtstunnel 5 kilometer. De lichten van de Drechtstunnel werken niet goed. Op de A20 hoek van Holland Gouda 3 kilometer bij knooppunt de Brechtseplein. De rechte rijstrook is dicht vanwege een vrachtauto met pech. Ook een vrachtauto met pech op de A27 Utrecht-Gorkum bij Noordeloos 5 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam 6 kilometer tussen Numansdorp en Barendrecht. Richting Rotterdam zijn er drie rijstroken dicht door een ongeluk. En vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom is de weg dicht vanaf Barendrecht tot Oud-Beierland. Dat heeft te maken met een gekantelde paardentrailer.